Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. 16 gewonden bij een explosie in Parijs. Een monumentaal gebouw is daar grotendeels verwoest. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens Franse media zijn 7 van de 16 gewonden in kritieke toestand. Op beelden zijn vlammen te zien en hoor je de commotie op straat. In het verwoeste gebouw zat een modeopleiding. Op foto's is te zien dat de gevel helemaal weg is... en de straat ligt bezaaid met brokstukken. Hulpdiensten kijken of er nog mensen onder het puin liggen. En een inzamelingsactie voor de vernielde glazen monumenten voor kankerpatiënten in Dronten heeft al 60.000 euro opgebracht. Het streefbedrag is 2 ton. Gisteren gingen veel nabestaanden kijken bij de kapotgeslagen monumenten. De emoties liepen hoog op. Het is een drama voor heel veel mensen. Pure vernielzucht is dat. Heel boos, ja. Boos? Woest? Ja, er komen wel bepaalde emoties los eh, waarvan ik niet wist dat ik ze had, zeg maar. Ik wou dat ik die mag het niet zeggen, maar... Als je vandaag in Brabant over de Smits van Ooyenlaan in Nuenen reed... Nou, dan kun je maar beter de brievenbus goed in de gaten houden. De politie hield er namelijk een grote snelheidscontrole... en maakte bekend dat maar liefst 800 van de 3600 gescande voertuigen te hard reden. De hoogst gemeten snelheid was 106 km per uur, terwijl je maar 50 mag rijden. En blije koppies bij de studie autotechniek in het Belgische Geel. In plaats van aan, aan een oude barrel sleutelen... kunnen ze de komende weken dat doen aan een luxe 7-serie BMW. Die kregen ze cadeau. Hij is in elk geval snel genoeg, zegt deze autotester. Oh, dan gaat hij meteen 585 pk en dan gaat die 0 tot 103,8 seconden. Wat halen we? Ik heb wel de indruk dat hij nog wel iets verder kon dan 308. Ja, heel leuk natuurlijk. Maar de auto die de studenten kregen is een dummy. Een proefmodel dus. En die mag dus niet de weg op. En dan nog het weer. Ook vanavond blijft het droog. Morgen is er wel kans op regen. Vooral in het oosten en zuiden. En het wordt een graad of 22.